Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het IOC heeft twee Wit-Russische sportfunctionarissen weggestuurd bij de Olympische Spelen in Tokio. Een van hen is de bondscoach van het atletiekteam. De twee waren afgelopen week betrokken bij pogingen om de atlete Timanovskaya terug te sturen naar Wit-Rusland. Zij werd na kritische opmerkingen tegen haar zin naar het vliegveld gereden. Daar weigerde ze op het vliegtuig naar Wit-Rusland te stappen. Het wegsturen van de twee officials is volgens het IOC in het belang van het welzijn van de Wit-Russische atleten. De bouw van zeker 25 windmolenparken loopt vertraging op door een uitspraak van de Raad van State. Dat meldt Trouw. Dat de uitspraak gevolgen zou hebben voor de bouw van windparken was al bekend, maar niet op welke schaal. De Raad van State oordeelde dat er bij de uitbreiding van een windpark in Delfzijl niet genoeg milieuonderzoek is gedaan. De fout zou bij de landelijke overheid liggen, omdat die niet om zo'n rapportage had gevraagd. In Californië moeten zorgmedewerkers zich toch verplicht laten vaccineren tegen corona. Vorige week zei de Amerikaanse staat nog dat het voor niet-gevaccineerden in de zorg voldoende was om zich één keer per week te laten testen. Die optie is er nu niet meer, volgens het ministerie van Volksgezondheid... omdat door de Delta-variant veel ongevaccineerd zorgpersoneel besmet raakt. Naar schatting is een kwart van de 2,2 miljoen zorgmedewerkers in Californië niet ingeënt. Het hoofd van het Poolse Hoge Rechtshof heeft het werk opgeschort van de omstreden tuchtkamer... die rechters kan bestraffen... Aanleiding is een conflict tussen Polen en de Europese Commissie. Die vindt de tuchtkamer niet onafhankelijk genoeg en eist op korte termijn verbeteringen. In afwachting van een oplossing van het conflict mag de tuchtkamer voorlopig geen nieuwe zaken aannemen. Het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag wisselen bewolkt en opnieuw buien. Lokaal mogelijk met onweer. Het kan stevig waaien en het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.